met het NOS-journaal. In Oslo wordt nog werd een uur geleden verwacht, maar dat gebeurde niet. Hij wordt nu met een speciaal politieconvooi door het centrum van Oslo naar de rechtbank gereden. De rechter zal hem meer vragen of hij schuldig of onschuldig is. Breivik heeft tijdens het politieverhoor bekend dat hij het bloedbad op Utøya heeft aangericht en de aanslag in Oslo heeft gepleegd. Bij de aanslagen kwamen 93 mensen om het leven. Een man van 32 wordt aangeklaagd voor terreur. Hij kan daarvoor worden veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf en daarna kan nog TBS volgen. De moordenaar van de Turks-Armeense journalist Dink is Turkije veroordeeld tot ruim 23 jaar gevangenisstraf. Een jury heeft de verdachte schuldig bevonden. Hij was 17 toen hij de journalist vier jaar geleden in Istanbul op straat doodschoot. Dink werd aanhoudend met de dood bedreigd na zijn artikel over de massamoord op Armeniërs aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. De journalist bestempelde de moorden als genocide. Volgens Turkije waren de Armeniërs slachtoffers van een burgeroorlog. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde Turkije vorig jaar voor nalatigheid in het onderzoek naar de moord op de journalist. In vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn heeft een neushoornvogel drie eieren uitgebroed. Dat nooit eerder gebeurd op het vasteland van Europa. De Visayan tarikiti, neushoornvogel, is uiterst zeldzaam en komt in het wild alleen nog maar voor op een paar eilanden van de Filipijnen. Naar schatting ligt de totale populatie rond de duizend. In vogelparken is de soort maar op twee plaatsen te zien. In Alphen aan de Rijn en in de Britse Chester Zoo. Over twee maanden zullen de drie jonge neushoornvogels in Alphen uitvliegen. Het weer bewolkt in het noorden af en toe wat regen. In het zuiden nu en dan zon bij een graad of 18. Morgen veel bewolking en vooral smiddags kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.